Het zijn een jongen van negen, twee jonge vrouwen en een man. Hij is waarschijnlijk de dader. Twee andere vrouwen en twee kinderen zijn op de vlucht geslagen. Het doodgeschoten kind in Enschede was waarschijnlijk een zoon van een gedode vrouw. Ze was zelf een bekende van de vermoedelijke dader. In New York onderzoekt de explosieve opruimingsdienst een verdacht voertuig. Het staat op Union Square, een plein op Manhattan. Achter het geparkeerde voertuig lijken twee gastanks te zitten. De laatste weken is er nervositeit onder, over bomauto's. Op 1 mei liet een Amerikaan van Pakistaanse afkomst op Times Square in New York een bomauto achter. Hij werd twee dagen later opgepakt. In Pakistan is een verdacht opgepakt voor die mislukte bomaanslag op Times Square in New York, meldt de Washington Post. De man zou hebben gezegd dat de Pakistaanse Taliban erachter zit. In Amerika zijn gisteren al drie verdachten opgepakt, twee van hen komen ook uit Pakistan. Vermoedelijk hebben ze de hoofdverdachte van geld voorzien, zegt Amerikaanse justitie. De hoofdverdachte werd begin deze maand opgepakt, een Amerikaan van Pakistaanse afkomst. In Athene is gisteravond een bom ontploft bij een zwaar bewaakte gevangenis. Twee mensen raakten licht gewond. Huizen en winkels in de wijde omgeving raakten beschadigd. Volgens de politie was het waarschijnlijk de krachtigste bom in jaren. Griekse media waren gewaarschuwd voor een aanslag. Het gebied werd erop uit voorzorg ontruimd. De leiding over de operatie in Oeruzgan wordt volgens de laatste plannen overgenomen door de Amerikanen. Dat zei commandant der strijdkrachten van UM in het programma Pauw en Witteman. Van UM hoopt dat de Amerikanen panzercontainers en ander materieel van de Nederlanders willen overnemen.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 ser mi arena, como sacudí el jibe, a chan chan le da. para Marcané llego a Puerto y para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto cero voy para Matané llego a Cueto, voy para Mayarí.